Goedemiddag, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De bevrijdingsfestivals zijn in volle gang. Premier Rutte gaf het startsein in Den Bosch... door op het festival daar het bevrijdingsvuur aan te steken. En hij vroeg aandacht voor de oorlog in Oekraïne. De Oekraïne zijn mensen op dit moment aan het vechten... om hun vrijheid terug te krijgen. Dit drukt ons met onze neus op de feiten... dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. Straks om vijf voor vijf is op alle bevrijdingsfestivals een moment om stil te staan bij Oekraïne. Spannende verkiezingen vandaag in Noord-Ierland. De winst lijkt te gaan naar een partij die wil één wil worden met de rest van Ierland. Die partij, Sinn Féin, is in Ierland zelf ook de grootste. En dus kan winst grote gevolgen hebben, zegt onze correspondent. Dus wat je dan hebt, is dat je aan het, voor het eerst aan twee kanten van die zwaar bevoegde grens... Eh, de grootste partij is dan voor hereniging van Ierland. Dus dat brengt het idee van hereniging wel een stapje dichterbij. Daarom is het bijzonder. De stembureaus zijn tot 10 uur vanavond open en waarschijnlijk komt de uitslag morgen. In Heer Arendskerken in Zeeland heeft de politie een vrouw van 71 opgepakt. Ze wordt ervan verdacht dat ze vanochtend een man heeft neergestoken. Die man, 73, is naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou niet in levensgevaar zijn. De politie denkt dat de twee relatieproblemen hadden een vliegtuig dat op weg was van Londen naar New York is na een half uur teruggeroepen. Een van de piloten bleek zijn diploma nog niet te hebben. De vliegmaatschappij ontdekte dat pas toen het toestel al boven Ierland vloog. Het moest omkeren. Uiteindelijk kon het met drie uur vertraging en een nieuwe co-piloot alsnog vertrekken. Het weer, een buitje in het westen. De rest van het land ziet best wat zon. Het is 14 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Eemnes. Nu al 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 I know when you're female. star our will, frozen in a whirlwind that stands still. Time itself is silent, the silence. Longing for some warmth back on our face. Find a way to get out of this maze. Scream away the silence, the silence. satellite the dark small Cause I was low wonderful his party. I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. And you'll always do what she decides, cause she's got the key to getting you started.